Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De drie topfavorieten uit de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival... Oostenrijk, Finland en Israël zijn door naar de finale. Het optreden van Israël werd niet verstoord. Tijdens de repetitie eerder op de dag gebeurde dat wel. Ook onder meer Denemarken, Luxemburg en Griekenland zijn door. De afvallers zijn Ierland, Tsjechië, Servië, Montenegro, Georgië en Australië. Zaterdag is de finale van het Songfestival. Afgelopen dinsdag plaatste de Nederlandse inzending Cloud zich daar al voor. In Amsterdam woedt al sinds vanmiddag een grote brand op een vrachtschip. Bij de brand komt veel rook vrij, waardoor er meerdere NL-alerts zijn verstuurd. Ook hebben mensen last van stank. Het gaat om een schip in het westelijk havengebied waar schroot in zit. De brandweer probeert de inhoud met een kraan uit het schip te halen en op de kant te blussen. Dat gaat waarschijnlijk nog uren duren. Op Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers ingezet. Ze gaan de veiligheid rond de gevangenis daar bewaken na een opstand. In de cellen werd brand gesticht en bewakers sloegen op de vlucht. Drie gevangenen liepen lichte verwondingen op. Twaalf mariniers bewaken nu het terrein op Sint Maarten... om te voorkomen dat gedetineerden ontsnappen. De gemeente Katwijk had niet verwacht dat een demonstratie rond een Israël-viering zo uit de hand zou lopen. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de raad. Woensdagavond was er een viering van de organisatie Christenen voor Israël... en een demonstratie van pro-Palestijnse betogers, maar ook een tegendemonstratie. Er was gerekend op enkele tientallen tegendemonstranten... maar het waren er zo'n 400. Die belaagden de pro-Palestijnse demonstranten. De ME werd ingezet om de orde in Katwijk te herstellen.